Zes uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Strenge stikstof- en klimaatregels zorgen ervoor dat er op de lange termijn geen landbouw meer mogelijk is in gebieden met kwetsbare natuur. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. De komende jaren moet de stikstofuitstoot stapsgewijs worden afgebouwd. In bepaalde regio's zal daardoor geen ruimte meer zijn voor veehouderij en akkerbouw, zelfs niet wanneer boerenbedrijven aanpassingen doen. Volgens het planbureau moet het nieuwe kabinet eerlijk zijn over de gevolgen voor de landbouw. Want de regels zullen een grote impact hebben op tienduizenden boeren. Het resterende deel van het ingestorte flatgebouw bij de Amerikaanse stad Miami is neergehaald met een gecontroleerde explosie. Dit werd gedaan om te voorkomen dat het gebouw vanzelf verder zou instorten of omvergeblazen zou worden door tropische storm Elsa. Reddingswerkers hopen nu delen van het gebouw te kunnen doorzoeken die eerder niet toegankelijk waren, zoals de garage. Er worden nog 121 mensen vermist. Nederlanders hebben vorig jaar 17% minder kilometers gereden dan in het jaar ervoor, meldt het CBS. In 2019 werd er nog bijna 152 miljard kilometer gereden door motoren, personenauto's, bussen en vrachtwagens. In 2020 was dat gedaald naar 126 miljard kilometer. De afname was het grootst bij touringcars. Engeland kondigt vandaag naar verwachting aan dat de geplande versoepelingen op 19 juli doorgaan, meldt de Britse media. Hoewel het aantal besmettingen weer op het hoogste niveau is sinds januari... ziet de Britse premier Johnson toch geen reden om de versoepelingen nog verder naar achteren te schuiven. Paus Franciscus is in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan zijn dikke darm. Het ging om een geplande operatie. Volgens het Vaticaan gaat het na de operatie goed met de 84-jarige kerkvader. Het weer wordt een bewolkte dag met kans op een bui. Later meer zon en maximaal 20 graden. Morgen blijft het zo goed als droog en is er meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog steeds file op de A1 Amersfoort Amsterdam.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 Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het resterende deel van het ingestorte flatgebouw bij de Amerikaanse stad Miami is neergehaald met een gecontroleerde explosie. Dit werd gedaan om te voorkomen dat het gebouw vanzelf verder zou instorten... of omgeblazen zou worden door tropische storm Elsa. Paus Franciscus is in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan zijn dikke darm. Volgens het Vaticaan gaat het na de operatie goed met de 84-jarige kerkvader. Het weer, het wordt een bewolkte dag met kans op een bui. Later meer zon en maximaal 20 graden. body warming. I can't resist where you're going. Make me an ocean overflowing. Sweet dreams of your love, me up, Sweet dreams of your touch, do what you want, just keep it up. To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba.